uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De marechaussee heeft twee mannen uit een trein gehaald op Schiphol... omdat een van hen een doorgeladen vuurwapen bij zich had. Via 112 kwam een melding binnen vanuit de trein... dat iemand bezig was met het doorladen van een wapen. Toen de trein aankwam op Schiphol ging er meteen een speciaal team naar binnen... waarna de man en zijn medereiziger werden aangehouden. Het is niet bekend waarom de man het vuurwapen bij zich droeg. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over het grote aantal jongeren... dat zich niet houdt aan de anderhalve meter afstandregel. De politie zal daar de komende dagen extra op letten. Over het algemeen zijn de veiligheidsregio's tevreden... over de naleving van de coronamaatregelen. Het was vandaag wel drukker bij woonboulevards, tuincentra en bouwmarkten... maar veel mensen hielden zich aan de regels. De VS is nu officieel het land met de meeste coronadoden. Dat meldt de Amerikaanse John Hopkins University... In de VS zijn volgens de universiteit nu 19.563 mensen overleden aan het virus. Daarmee is het land Italië voorbij. Vooral New York wordt hard getroffen door het virus. Eerder vandaag maakte de burgemeester van die stad bekend dat alle scholen dit schooljaar niet meer opengaan. En de politie heeft in Amsterdam een ontsnapte gevangene aangehouden. De man van 32 zat in de gevangenis vanwege zware misdrijven... en was op de vlucht sinds vorig jaar zomer... toen hij tijdens proefverlof zijn enkelband doorknipte. Hij stond in de politiesystemen geregistreerd als vuurwapengevaarlijk. Een agent herkende de man en vroeg om zijn legitimatie. Hij liet toen een paspoort van iemand anders zien en rende vervolgens weg... waarna een achtervolging ontstond door tuinen en woningen na een waarschuwingsschot kon de man uiteindelijk worden aangehouden. Het weer nog. Vannacht is het helder en ligt de temperatuur tussen de 5 en de 9 graden.